Die vragen zich af waarom Nederland als enige NAVO-lid op zo'n belangrijk moment vertrekt. Vragen heeft hun uitgelegd waarom Nederland geen besluit meer kan nemen over een langer verblijf in Afghanistan. Australië heeft al gezegd dat het geen extra militairen stuurt om Nederlandse troepen te vervangen. Politici van PvdA en CDA blijven elkaar ervan beschuldigen dat ze niet de waarheid spreken. Minister Plasterk van de PvdA zei dat premier Balkenende in het programma Buitenhof zeker drie onwaarheden heeft gebezigd. Een van de onwaarheden is volgens hem dat minister Verhagen wel degelijk tegenover verschillende PvdA-ministers met aftreden heeft gedreigd in de ruzie over Oeruskan. Balkenende heeft dat ontkend. De film The Hurt Locker is de grote winnaar geworden bij de uitreiking van de Britse filmprijzen, de BAFTA's. De film over de oorlog in Irak werd eerste in onder meer de categorieën beste film en beste regie. Beste acteur werd Colin Firth voor zijn rol in de film A Single Man. De prijs voor beste actrice ging naar Carrie Mulligan in An Education. Een jongen van 13 zit al twee jaar in de gevangenis van Kayseri in het midden van Turkije. De Turkse jongen had twee jaar geleden 7,5 jaar celstraf gekregen omdat hij een pakje sigaretten had gestolen. Hoger beroep dat meteen was aangetekend is nog altijd niet behandeld. De jongen heeft aandacht voor zijn zaak gevraagd aan de Mensenrechtencommissie van het Turkse parlement.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 Op spoor 2 komt binnen de Intercity. 3 maart zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Stemmen kan voortaan bij ieder stemlokaal binnen je eigen gemeente. Dus ook op weg naar het station. Combineer het nuttige met het aangename... en stem waar het jou uitkomt binnen je eigen gemeente.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 that cold. Gone home and face the music that don't sound too good. Ain't <laughs> that cold? Listen, love it's a real motherfucker. It'll make you wanna run for cover. and discover, yeah. Love is a real motherfucker, yeah. Oh. goodbye. here at this gas station. Uh, uh, give me three gallons of low lead. I'm full, nothing else. I better stop and give me two hot dogs and a strawberry soda.